Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal aangiftes na de massa-aanranding in Keulen tijdens de jaarwisseling is opgelopen tot 379. In zo'n 40% van de gevallen gaat het om seksueel geweld. Dat het aantal fors gestegen is zou komen doordat veel vrouwelijke slachtoffers niet in Keulen wonen, maar daaruit waren en in hun eigen woonplaats aangifte hebben gedaan. Die informatie is nu bij het onderzoek in Keulen aangekomen. In Frankrijk is de aanslag herdacht op een Joodse supermarkt een jaar geleden in Parijs. De moslimterrorist Koulibaly schoot toen in de hypercaché in Parijs vier mensen dood. Na een urenlange gijzelingsactie werd hij zelf door de politie doodgeschoten. Premier Valls sprak bij de supermarkt zijn steun uit voor de Joodse gemeenschap in Frankrijk. De verdachte politiemensen in de zaak Mitch Henriquez worden bijgestaan door hetzelfde advocatenkantoor als enkele agenten die in de zaak moeten getuigen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen en de moeder van Henriquez, die door een nekklem is omgekomen, zijn bang dat bij het advocatenkantoor wordt gewerkt aan een verhaal over wat er is gebeurd, in plaats van dat de waarheid wordt gezocht. De politie onderzoekt de dood van een man en een vrouw in Zandhuizen in Friesland. De vrouw van 35 en de man van 41 werden levenloos gevonden in hun huis. Toen de politie bij het huis aankwam, waren de twee kleine kinderen van het stel buiten. De twee jongetjes van vijf en zes zijn opgevangen en zijn voor zover bekend ongedeerd. Over de doodsoorzaak van het echtpaar is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich nog niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Rio. Ze verloren de finale van het kwalificatietoernooi in Turkije met 3-1 van Rusland. Alleen de winnaar van het toernooi gaat naar de Spelen. De Nederlandse vrouwen kunnen zich nu nog plaatsen op een kwalificatietoernooi in Japan dit voorjaar. Het weer, het is bewolkt en vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Het is 4 tot 7 graden. Morgenochtend trekt de regen weg en breekt de zon soms door.